Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ze overleggen dan over hoe het verder moet met de formatie. Gisteren liepen de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vast. Over het thema migratie bestonden te veel verschillen van mening. Partijen konden het niet eens worden over de vraag... hoe moet worden omgegaan met nieuwe vluchtelingenstromen. Waarschijnlijk brengt de informateur Schippers vandaag haar eindverslag uit aan de Kamer. Die zal snel daarna een debat houden, waarschijnlijk al woensdag. In Den Haag wordt verwacht dat Schippers daarna opnieuw tot verkenner zal worden benoemd. Computerdeskundigen onderzoeken aanwijzingen dat Noord-Korea de gijzelsoftware heeft verspreid, die sinds afgelopen weekend wereldwijd actief is. De malware is bekend onder de naam WannaCry. Beveiligingsbedrijven Symantec en Kaspersky hebben in de vroege versie van de software code ontdekt die in verband wordt gebracht met de Lazarusgroep. Dat is een groep computercriminelen die vanuit Noord-Korea zou opereren. Het kan ook zijn dat de makers van WannaCry de code simpelweg hebben overgenomen. Windows-computers die met de gijzelsoftware zijn besmet... kunnen pas weer worden gebruikt als er geld wordt betaald. De boeterente voor het oversluiten of voortijdig aflossen van een hypotheek is nog steeds te hoog. Dat zegt de Consumentenbond. De autoriteit Financiële Markten zei eind maart al dat banken te hoge boetes hadden berekend. De hypotheekverstrekkers beloofden toen beterschap, maar volgens de Consumentenbond gaat het nog steeds niet goed. De boeterente mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de bank misloopt door de verandering, maar de boete zou soms wel duizenden euro's hoger zijn. Het weer bewolkt en vooral in het noorden plaatselijk wat lichte regen, minimaal rond 14 graden. Overdag eerst voornamelijk wolkenvelden, maar in de loop van de dag steeds meer zon, plaatselijk kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Woensdag zomers met maxima van 23 tot 27 graden. Daarna regen en onweer en een stuk koeler.